Ook klonken de klokken van de Sint-Pieter. Het betekent dat een kandidaat al snel de vereiste tweederde meerderheid van de 133 kardinalen heeft gehaald. Wie de nieuwe paus is wordt straks bekendgemaakt op het balkon van de basiliek. De zogeheten protodiaken kondigt daar dan de nieuwe paus aan met de woorden Habemus Papam. Daarna noemt hij zijn naam en vervolgens de naam die hij als paus zal aannemen. Bij paus Johannes Paulus II gebeurde dat al 22 minuten na de witte rook. Bij paus Franciscus was de balkonscène pas na 70 minuten. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk zijn het eens geworden over hun importheffingen. De Amerikanen hebben de heffing op Brits staal en aluminium geschrapt, maakte premier Starmer bekend. Ook gaan de heffingen op Britse auto's sterk omlaag. In het algemeen blijft de heffing van 10% op Britse producten bestaan. Volgens premier Starmer is het resultaat van vandaag een beginpunt voor verdere onderhandelingen. Vorig jaar heeft de politie een record aantal drugslabs opgerold. Het waren er 167 tegen 151 een jaar eerder. Ruim de helft zit in woonwijken. De politie kreeg meer tips via meldmisdaad Anoniem. Het aantal dumpingen van drugsafval steeg met 14 procent. Een dubbelslag voor Demi Vollering in de Ronde van Spanje. Ze won de vijfde etappe van de Vuelta Feminina en nam daarmee de leiderstrui over van Femke Gerritsen. Voldering won de Vuelta vorig jaar en is favoriet voor de eindzegen. Ze was vandaag de sterkste op de slotklim. Ze kwam als eerste boven, gevolgd door de Zwitserse Marleen Reusser. Anna van der Breggen, die de etappe van gisteren won, werd derde. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. Bij 2 graden in het noorden tot 7 in het zuidwesten.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 Tussen Amsterdam Oud-Zuid en Watergraafsmeer rijdt het nog langzaam over. Zo'n 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En het is nog erg druk op de N205 Milvenum richting Haarlem. Voor Haarlem staat 2 kilometer file en dat kost je 20 minuten.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 En dat is Seiki. Want over haar gaat het. En we begonnen dus met een nummer van haar. Want dit dateert ook alweer van een tijdje terug. En we kennen het er ook. Want we hebben er alles gezien tijdens de Rob Akda Award van 2023. Daarin heeft ze meegedaan. En toen dacht ik ook te weten dat ze dit nummer ook gespeeld had. Dat Patronage. Ja, zie je. Kijk, eh, het, eh, het, is knikken van de andere kant af. Het wordt ook eh, heel bijzonder, want we hebben iets wat, wat Seiki gaat doen. het is nog net geen picknickkleed wat meegenomen is, maar we gaan het meemaken. Want vandaag wordt het eh, dus echt een basic eh, optreden. Want het gebeurt vanaf de grond. Nou, en eh, daar spelen we dan ook handig op in. Als het gaat straks om die jijbuiskijkers. Want Marcus van Dam is dan zo'n slimme gast die dan denkt... hey, kan we misschien een cameraatje van bovenaf erop gaan zetten. Dus dat ga je allemaal straks zien. dat is meteen ook de opmaat van, van straks in het tweede uur. Maar eh, zover is het nog niet, want we blikken natuurlijk ook nog even terug naar vorige week. Want vorige week was er eh, gewoon een uitzending zoals we die eh, ooit ook hebben gemaakt. drie uur lang een beetje muziek en af en toe een beetje kletsen. Met een telefonisch interview. Dat is een beetje ontstaan in de pandemie. En de aandacht was voor het album van A State of Being van One Clueless Friend. En ik denk, nou zullen we dat dan nog een keer overdoen met één nummer waar we toen de uitzending mee begonnen. En nu is die trekje nummer twee. En dat is deze Take a Deep Breath van One Clueless Friend. excited for this brand new even eh, door mijn mappen heen. En toen zag ik ineens dit eh, staan van Summerhoes. Het is een eh, Rotterdams tweetal. sterker nog, het is een acht echtpaar. Peter Jessen en Vera Jessen. en volgens mij, nee, Peter Jurend. Volgens mij is het Peter Jurend. En Vera Jurend. want ze, die, die komen uit uit Zwe nou, Zweden, eh, Denemarken was het eh, meer. Eh, en daar is dit een beetje op gebaseerd. Rubix, een, een van de EP's die ze hebben uitgebracht. Dus denk ik ook alweer in, dacht ik wel een jaar of acht, negen geleden dat ze dat hebben uitgebracht. Zo ver gaat het terug. Take a Deep Breath van, van One Clueless Friend is weliswaar van 2025. Maar ik heb me laten vertellen dat er een aantal nummers al een lange tijd al op de plank lagen. Maar nu pas zijn uitgebracht. Ja, ehm, dan is het eh, het stempel van 2025. Maar eh, waarschijnlijk heeft tegen Deep Breath misschien ook al een lang verleden. Want eh, het laatste werk wat One Clueless Friend heeft uitgebracht... dat was het album daarvoor. En dat was het debuutalbum. Eh, From the Sea. En dat is ook alweer eh, nou, van 2014. Dus dat is al een tijdje terug. We gaan eh, verder, want dit is hagelnieuw werk. En morgen komt het uit. Lions Den, die is al eens eerder bij ons in de uitzending te horen geweest... met het materiaal wat hij heeft uitgebracht. En achter Lions Den schuilt Mathieu Huizer, want dat is een echte naam. En de single die morgen gaat verschijnen heet Holly Blue. wachtend op de hand die naar mij toe reikt. Zowel de goden als de mensheid is waar ik me op verkijk. dat dit uit 2024 al eh, is, vorig jaar. Eh, Proza heet het drietal. En een van die drie heet Niels Mauder. En dat is een bekende naam. Die eh, heeft een studio in Volendam. Hoe kan dat ook anders? Want daar gebeurt nog wel eens het een en ander. En Niels Mauder is ook verantwoordelijk bijvoorbeeld voor de productie van de eerste... Eigenlijk de debuut-EP van Lorem Ipsum. Dat is Niels Mauder namelijk ook. En hij is ook nog degene die ook bijvoorbeeld de laatst verschenen single heeft eh, geproduceerd. Of in ieder geval, laat ik het anders zeggen, niet geproduceerd. Maar in eh, zijn studio is Girl Scout van Lorem Ipsum. En dat is de meest recente single die Lorem Ipsum heeft uitgebracht. Ook daar eigenlijk min of meer verwerkt. Dus dat eh, is een beetje het verhaal achter Niels Maurer als een soort geluidsmagier. Want dat is hij ook. Maar hij zit ook in deze band. Um, proza dus. Nederlandstalige synpop. En het nummer wat je net hebt eh, gehoord heet Labyrinth. En ehm, daarvoor had ik ook iets eh, gedraaid, maar dat ben ik alweer eventjes eh, kwijt. Maar goed, hang me er niet helemaal aan op van wat het is geweest. Ehm, wat wij wel laten horen is iets wat we vorige week in de uitzending hebben behandeld. En dat is Pien Breusma, zoals hij voluit heet. En Pien Breusma eh, treedt op en brengt muziek naar buiten onder haar naam Pien. Maar dan met de Y en alles in hoofdletters. En een van eh, de singles die vorige week eh, is... Nou ja, een van de singles. Een single die vorige week is uitgebracht. Toen was hij hageltje nieuw. En dat is deze, dat nummer dat heet Oblivion. tears the depths of my fears and wild desires It's like a dream mm -hmm. When you leave It makes me feel alone I try to be strong But the heart decides pictures of people in clubs. All having fun when I'm not. Cause I don't know how to live. Yeah, I don't know how to live going to a store down the street me how to live. A talk with a friend on the phone. He asked me what's up, I don't know. I forgot what I did, cause I don't know how, I don't know. life. What to, I cannot decide. What about you? heard best, when I'm looking back, I tried my best. En dat was Pony Machine en I Don't Know How To Live. En daarvoor hoorde je Pien met Oblivion. En die single die is vorige week eigenlijk uitgekomen. Ehm, deze week, ja, geloof het of niet... ineens zag ik uh, vriend Juriaan Kurpershoek ineens voorbij komen. En wat deed hij? de romanticus. Hij vroeg Jente Charlotte ten huwelijk. En dat vond ik eh, wel grappig, want eh, de twee hebben dat een beetje vast eh, lopen leggen voor een camera eigenlijk. Voor een mobiele telefoon. Maar de locatie vond ik ook wel heel erg <laughs> bijzonder. Want het deed mij denken aan mijn jongste zus die ik heb. die is ooit getrouwd op de Schelling. En wat doet hij? Die keurbezoek, die heeft gewoon besloten om Jente Charlotte daar ook ter huwelijk te vragen. Dat gebeurde dus op de Schelling. Nou, dacht ik van, oké, als dat dan het eh, verhaal is... dan wordt het dan ook tijd om even iets van Jente Charlotte te laten horen. En dat is dit nummer. En het nummer dat heet Flowers. is time. It is our time. We found the light we've been searching for. We turn our heads Just like flowers, we tend to grow. We don't want to fight for fun. But the shadows took our fame. Spotlights fade away. Like the blossom from the trees, what will remain? We found the light we've been searching for. We turn our heads towards the sun. you Of your life. It's the only thing that's gonna last. when say uit Gerard Heusinkveld, zoals die heet. Love Your Life. Ik eh, kan een heel eh, verhaal eh, eraan vastknopen. Maar hij is naast singer-songwriter ook nog hovenier. En daar had ik even wat tips bij nodig van hem afgelopen week. Want ik zat toch met een aardig probleempje. Maar uiteindelijk heb ik dat ook min of meer aan hem gevraagd van... joh, hoe kijk jij daar tegenaan? daar gaf hij eh, eh, leuk antwoord op. Waar ik zowaar ook eh, wat mee kon. Flowers hoorde je daarvoor. En die is van Jente Charlotte. En dat heeft te maken dat zij ten huwelijk is gevraagd door een andere muzikant. En die heeft hier ooit in dit dorp gewoond. En dat is Juriaan Kurperzoek die we onder meer kennen van eh, Operation Hurricane. Dat was een, eh, een voorloper. Tegenwoordig is hij eh, actief meer in de jazz. En dan ben ik even kwijt wat die naam van die band is. Maar het is nogal experimenteel en instrumentaal. vorige week heb ik iets laten horen van Luna Selene. En die dame die komt uit Woerden. Nou, dan gaat er bij een aantal mensen wel een lampje branden die ook eh, naar een programma in Woerden zitten te luisteren. En dat heet Podium 107 van de heer Maarten Verduin. Doet hij niet alleen, heeft een batterij aan mensen daarbij eh, die dat mede mogelijk maken. En die Luna Selena, die zat daarin. Ehm, ze volgt haar opleiding aan de Herman Brood Academie. Dus dat is ook niet de, eh, de eerste, de beste opleiding. En nou komt het, want het is ook een bekende van Verline, Verline Spiegel, die bij ons wel in deze studio's geweest. En dat is in vorig jaar geweest. Ook volgens mij rond deze periode. Toen is uh, zij geweest. En het grappige is dat de beiden elkaar kennen. Dus dat eh, vond ik ook wel weer eh, iets bijzonders. Uh, Luna Selene eh, met haar meest recente single... die ze denk ik enkele weken geleden daar heeft eh, uitgebracht. En dat nummer dat heet Can't Forget Me. You're probably on the floor right now Of a brand new house that her parents bought And I never knew you like that style Sipping days away in fancy alcohol She gives you everything As if she's so much better than me you really like it, don't you? Wish that I was happy for you And I I wanna be your why. I heeft nooit zo dat voor just have a seat at your mother's house. I guess you didn't tell her about all the stuff that we did on that couch. And I perfumed your house and your car and your clothes and your bed sheets, baby. gives away and fancy alcohol. She gives you everything as if she's so much better than me. But you really like it, don't ya? Wish that I was happy for ya. dus al. Uh, eh, Luna Selene was er in één keer afgelopen. <laughs> ja, ik zit eh, zo uh, gebiologeerd te kijken naar wat er zich hier al bij de soundcheck allemaal aan het afspelen is. Dat ik ineens vergeet gewoon om een nummer op de radio te laten horen. Ja, dan wordt het een beetje stil. Max Polman en Roadless travel. Weep about roadless travel. And the road won't walk away from walk with our heads down. You listen to the tender sound of the birds singing in the morning sun. Keep your head up, we got a long way to run. Of the birds singing in the morning sun. Keep your head up, we got a long way to run.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 Yeah, weep about a road less traveled. The road Eh, van uh, Lorem Ipsum. Dus eh, zoals die klonk uit het verhaal van de studio van Niels Maurer. Want dat is de productie, geloof ik. Nou, of tenminste in ieder geval de studioproductie. maar ehm, <clears throat> Michel Tuyp heeft wel gezegd... Er komt ook weer Lorem Ipsum materiaal uit de stal van Planco. Jan de Witte dus. Kan ook niet anders, want er is ook een duet van, uh, van de tweetal. Ja, een vers duet zelfs. En die hebben ze een paar weken geleden bij Record Store Day hebben ze die ten doop eh, gehouden. Uh, daarvoor hoorde je Max Polman eh, met het nummer Roadless Traveled. we gaan op naar het einde van zo'n beetje het, het uur. En dat doen we met High on Shy en My Heart Fears. burned for the habits learned over time. And when we fall, we can finally put our ego aside. by piece we collect ourselves together. Love is now my heart blocked mistrust stalked our kind. You dip your toe get a glimpse of what the water is like mooi, want ik kan nu ook eh, die introductie wel even doen. Uh, we hadden Luc eh, Nijman met Sober. Daarvoor hoorde je High on Sun met My Heart Fierce. Nou zitten we bij Bevrijdingspop naar een livestream te kijken van onze collega's van Halem 105. En bij Koos zien we ineens de verschijning van de heer Marcus van Dam. Ja, dat is wel leuk. En toevallig mogen we ook de nieuwe single van Koos laten horen.